onder de lantaarn bij de grote poort. Rijden vele paren bij avond ongestoord. Als ik vanmorgen kom, ga ik meteen terstond naar die lantaarn heen. Met jou, Lili Marleen. lantaarn, heel dicht bij elkaar. Dat verliefd wij waren, dat malen ieder daar. En al die glimlach, naar ik meen, gaat hij langs die lantaarn heen. Om ons Lili Marleen, om Onder de lantaarn werd een gehoord. Dat kwam van de baren en riep mij weer een boord. Ik zei vaarwel en ging toen heen. Bij de lantaarn stond alleen mijn schat Lili Marleen. Mijn schat Onder de lantaarn loop je nu mijn kind. Ik ben weer gaan varen en droom door weer een wind. Soms in mijn hart zo zwaar als steen. En dan gaan mijn gedachten heen. Naar jou, Lili Marleen. Naar jou, Lili